Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft Rusland gewaarschuwd voor een militaire interventie in Oekraïne. Volgens de Oekraïense regering zijn Russische troepen bezig met een invasie op het schiereiland de Krim. Obama zegt dat Rusland daarvoor een prijs zal betalen. Welke prijs dat zal zijn, zei hij er niet bij. Rusland erkent dat er militairen in Oekraïne actief zijn, maar volgens Moskou valt dat binnen de afspraken over de Russische Zwarte Zeevloot die vanaf de Krim opereert. Gisteravond heeft de VN-veiligheidsraad over de situatie gepraat. Amerika heeft voorgesteld een internationale missie naar Oekraïne te sturen. Rusland ziet er niets in en spreekt van opgedrongen bemiddeling. Geldtransporteur Brinks stapt naar de rechter om af te dwingen dat zijn personeel wapens mag dragen. Dinsdag is de zitting, meldt het AD. Het ministerie van Veiligheid en Justitie weigerde Brinks vorig jaar een vergunning te geven om het personeel te bewapenen. Het ministerie zei dat het geweldsmonopolie bij de overheid ligt. Maar Brinks vindt dat de overheid te weinig doet om overvallen tegen te gaan. De meeste toeristen Nederlandse toeristen uit de Sinaï-woestijn zijn teruggekeerd. Vannacht kwamen vier vliegtuigen aan op Schiphol met in totaal 750 vakantiegangers. Ze zijn uit Egypte vertrokken vanwege een terreurdreiging. Donderdag kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken met een negatief reisadvies voor de Sinaï. Volgens de teruggekeerde Nederlanders was er weinig van een dreiging te merken. Bij een helikopterongeluk in Duitsland zijn drie mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een reddingshelikopter die meedeed aan een oefening in de Oostzee. Wat er precies misging is niet duidelijk. Volgens getuigen stortte de helikopter ineens in zee. Aan boord waren vier mensen, van hen kon er maar één worden gered. Hij werd onderkoeld uit het water gehaald. Het weer, een gebied met lichte regen, trekt langzaam naar het noorden, minima iets boven nul. De dag begint in het noorden en westen druilerig, verder af en toe zon en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er zijn geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd.